van Kamp met het internationaal. De helft van de mensen met een migratieachtergrond... die al lange tijd in Nederland wonen of hier zijn geboren... ervaart Nederland niet als gastvrij. Dat staat in een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Veel mensen ervaren uitsluiting, discriminatie... en hebben weinig vertrouwen in de politiek. De tweede generatie mensen met een Turkse, Marokkaanse... Surinaamse en Caribisch-Nederlandse achtergrond... doen het qua opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt goed... maar zeggen vaker met de uitsluiting en discriminatie geconfronteerd te worden dan hun ouders. De Franse vakbond CGT is niet akkoord met het aanbod van Total Energies om rond de tafel te gaan. De brandstofacties zullen daardoor zeker tot woensdag doorgaan. De acties vallen samen met stakingen bij twee raffinaderijen van ExxonMobil... waardoor een derde van de Franse pompstations inmiddels zonder brandstof zit. Volgens de vakbond is er sprake van chantage door het olie- en gasconcern. ExxonMobil had namelijk aangeboden de jaarlijkse loononderhandelingen eerder te laten plaatsvinden... op voorwaarde dat de vakbond zou stoppen met staken. Een grote politieinval bij Jehovah's getuigen bijna vier jaar geleden... in een onderzoek naar seksueel misbruik was onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank Overijssel bepaald. In november 2018 waren er invallen in zeven panden... waaronder het hoofdkantoor van Jehovah's getuigen in Emmen. Het genootschap maakte bij de rechter bezwaar. Voor functionarissen van die Jehovah's getuigen... zou religieus verschoningsrecht gelden... op basis waarvan geestelijk hulpverleners zaken geheim mogen houden. Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka zijn de winnaars van de Polifanarios, de jaarlijkse prijzen voor beste cabaretvoorstellingen. Tim Fransen won in de categorie Engagement voor zijn voorstelling De Mens en Ik. Richard Groenendijk in de categorie Entertainment met Voor Iedereen Beter. En de prijs in de categorie Kleinkunst ging naar Alex Roeka voor zijn voorstelling Nieuwe Dromen. Het weer, het koelt flink af met minima van 8 graden aan zee tot 2 in het binnenland. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het blijft droog en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. skin. I've been waiting for your with a home tattoo.